uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In opiniepeilingen over onafhankelijkheid van Schotland gaan de voorstanders voor het eerst aan kop. Volgens de Sunday Times is 51% van de Schotten nu voor en 49% tegen. Drie weken geleden stonden de voorstanders nog ver achter. Hun opmars maakt de politiek erg nerveus en er wordt al gespeculeerd op een vertrek van de regering. Ook staat het Britse pond onder druk. Eigenlijk had tot dusver niemand serieus rekening gehouden met een Schotse uittreding. Het referendum is eh, over elf dagen. Rond de Oost-Oekraïnse stad Mariupol is weer gevochten, ondanks het bestand dat vrijdag werd gesloten. Er is enige tijd geweervuur en raketinslagen gehoord in buitenwijken. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Oekraïnse troepen en pro-Russische rebellen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. Sinds vrijdagmiddag is officieel een bestand van kracht in het oosten van het land. Noord-Korea gaat volgende week zondag de Amerikaan berechten die in april dit jaar werd opgepakt. Hij wordt verdacht van het plegen van een vijandelijke daad en komt voor het Hoge Rechtshof zonder beroepsmogelijkheid. De Amerikaan van 24 bezocht Noord-Korea als toerist. Na aankomst op de luchthaven zou hij zijn visum hebben verscheurd en om asiel hebben gevraagd. De burgemeester van Nuenen doet aangifte tegen een gemeenteraadslid vanwege het lekken van een geheim onderzoeksrapport naar de pers. Het is een raadslid van een lokale partij. Hij zou hebben toegegeven dat hij het rapport over fraude bij grondaankopen heeft doorgespeeld aan het Eindhovens Dagblad. De andere partijen in de raad hebben het lekken door het raadslid scherp veroordeeld. Het Open Amerikaanse Tenniskampioenschap krijgt een verrassende finale. Marin Cilic tegen Kei Nishikori. De Kroaat versloeg de als tweede geplaatste Roger Federer. De Japanners stunten eerder al tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic. De finale tussen Cilic en Nishikori wordt de komende avond in New York gespeeld.